Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend hoe de E. coli-bacterie in het drinkwater in Limburg en Apeldoorn terecht kon komen. Volgens Wateronderzoeksinstituut KWR is het puur toeval dat er nu twee gevallen kort na elkaar opduiken. De afgelopen dagen werd de E. coli-bacterie aangetroffen in het drinkwater in het noorden van Limburg. Vorige week gebeurde dat in de omgeving van Apeldoorn. In totaal hebben 84.000 huishoudens het advies gekregen om kraanwater voor gebruik drie minuten te koken. In elk geval tot na dit weekend. Bij de Utrechtse jaarbeurs komt een tijdelijke fietsenstalling. De gewone stalling aan het jaarbeursplein werd gisteren onverwacht gesloten... omdat in de constructie van het gebouw scheurtjes waren gevonden. In de tijdelijke stalling is een stuk minder ruimte. En tegelijkertijd is ook een andere stalling bij Utrecht Centraal gesloten... vanwege geplande werkzaamheden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het vervoer en de opslag van chemisch afval door Structon Milieutechniek. Het bedrijf dat voor de overheid drugsafval opruimt. Het AD bericht over het onderzoek dat zich onder meer richt op vrachtwagentrailers vol chemisch afval... die zonder opslagvergunning bij de Belgische grens geparkeerd staan. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris verkeert in uitstekende gezondheid. Dat staat in een brief van de arts van Harris... die het Witte Huis vandaag heeft vrijgegeven. Volgens de arts beschikt ze over de fysieke en mentale veerkracht... die nodig is om het presidentschap succesvol uit te voeren. Harris deelt haar gegevens in een poging de aandacht te vestigen... op haar 78-jarige tegenkandidaat Donald Trump. Hij weigert vooralsnog zijn medische gegevens te delen. Het weer. Vanavond trekt de wind aan en er vallen enkele buien. Morgen vooral in het noorden eerst nog buien en wind. Later droger en rustiger. En het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Eh, tot aan knooppunt Muidenberg 9 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat de spitsstrook dicht is. Het heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Porta nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos queme la hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, Quiero que me agarres con las patas como como nudo de corbata, como como como garrapata.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 Als het beeld dat je schetst dat me kwetst zo vertekend is. Wat is jouw woord? is mijn naam. Ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer. Kijk me aan, spreek hem uit met de klank van de eerste keer.